Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Belangrijke leden van Forum voor Democratie willen naar de rechter. Thierry Baudet kan blijven als partijleider, maar de stemming was oneerlijk... vinden onder meer twee provinciale fractievoorzitters. De ledenadministratie is namelijk een puinhoop, zeggen ze. En er hadden meer mensen op het stembiljet gemoeten. Veel FVD-politici zijn al opgestapt of doen dat nu Baudet mag blijven. Vraag is dus wat er overblijft van Forum. Je hoort verslaggever Arjan Noorlander. Verkiezingen verkiezingen komen er echt heel snel aan. Een dikke honderd dagen nog. En dan moet hij een nieuwe lijst hebben, een nieuwe campagne, nieuwe medewerkers en het opnieuw proberen. Terwijl echt wel ongeveer iedereen die de afgelopen maanden en jaren om hem heen iets voorstelde, bestuurlijk binnen de partij, inmiddels zijn handen ervan af heeft getrokken. Via Instagram en Snapchat wordt veel illegaal vuurwerk verkocht. Het is dit jaar verboden om het spul te kopen of af te steken. Maar het wordt online wel verkocht. Ook deze jongen kreeg een berichtje. En dan appen ze elkaar. Eh, wat wil je voor vuurwerk? Ja, ik wil een nitraat of iets anders. En dan verkopen ze bijvoorbeeld voor 100 euro voor drie pakketjes ongeveer. De politie probeert de accounts in de gaten te houden. Pas op voor nep-coronavaccins, dat zegt Europol tegen landen in de EU. Ze denken dat criminelen allerlei manieren zullen verzinnen om geld te verdienen met namaakversies van de vaccins. Die worden nu al verkocht op internet. De tafeltjes en stoeltjes zijn weg, er zijn betere looproutes en optredens zijn afgelast. Het ging afgelopen weken flink mis bij de Efteling en dus moet het beter. Controleurs van de gemeente komen dagelijks kijken of mensen zich wel aan de coronaregels houden. Wij voeren de meeste controles onaangekondigd eh, uit. Hè. Wij eh, kunnen gewoon het park op wanneer dat we dat willen eh, en dan ja, lopen wij gewoon een ronde over het park en dan kijken we naar eh, punten waar we eerder knelpunten hebben gezien. Ze zien dat de Efteling heus wel zijn best doet om te zorgen dat mensen afstand kunnen houden. En daar houden mensen zich helaas niet altijd aan. Dat, dat gebeurt ook bijvoorbeeld in een winkelcentrum eh, waar eh, ja, te veel mensen hè, te dicht op elkaar gaan staan. Boetes zijn er nog niet uitgedeeld. Het park kreeg vorig weekend wel een waarschuwing. En het weer nog. Het koelt flink af vannacht. Op sommige plaatsen kan het zelfs een beetje vriezen. Morgen ook niet best, met regen en in het noordoosten zelfs natte sneeuw.